7 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft geheime vredesbesprekingen afgeblazen... die hij vandaag op zijn buitenverblijf Camp David zou hebben... met leiders van de Taliban. Hij deed dat nadat de Taliban de verantwoordelijkheid hadden opgeëist... voor de bomaanslag in Kabul van afgelopen donderdag. Daarbij kwam onder andere een Amerikaanse militair om het leven. De Amerikanen onderhandelen al maandenlang met de Taliban... over vrede in Afghanistan. Daarmee zou de oorlog na 18 jaar ten einde moeten worden gebracht. Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties waarschuwt dat de situatie op de Bahama's snel verslechtert. Het dodental is nu 43, maar worden nog duizenden mensen vermist. Op het eiland Great Abaco, waar orkaan Dorian twee dagen huis hield, zijn duizenden anderen alles kwijtgeraakt. Ze hebben onderdak gevonden in de paar gebouwen die nog overeind staan, maar er is vrijwel geen drinkwater of stroom. Ook zijn er nauwelijks toiletten. Het Wereldvoedselprogramma denkt dat zo'n 70.000 bewoners van de Bahama's noodhulp nodig hebben. De Britse minister van Werkgelegenheid en Pensioenen Amber Rudd stapt op uit onvrede met de koers van premier Johnson. Ook verlaat ze de fractie van de conservatieven in het lagerhuis, zo schrijft ze in een brief aan hem. Ze, vindt, ze gaat verder als onafhankelijk parlementariër. Rudd vindt het onacceptabel dat Johnson 21 partijgenoten uit de fractie heeft gezet. Die steunen de oppositie om het voor Johnson onmogelijk te maken de Europese Unie zonder deal te verlaten. Rudd spreekt in een brief van politiek vandalisme en noemt de gang van zaken een aanval op het fatsoen en de democratie. De 19-jarige Canadese tennister Bianca Andreescu heeft de US Open gewonnen. Ze versloeg Serena Williams in straight sets 6-3 en 7-5. Het is voor Andreescu de eerste keer dat ze een Grand Slam toernooi wint. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af.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 Een moeder, een dochter, de mooiste vrouw. Maar als altijd met iemand die nooit iets zeker weet. vond mijn twijfel van ons geluk. Maar vanavond ben ik hier terug en ik vraag je van Zandvoort, op 106.9 FM. go. ook op internet.